Vijf uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Na ruim acht uur vergaderen zijn de minister van Financiën van de 19 eurolanden het nog niet eens geworden over de Griekse steunaanvraag. Het overleg in Brussel werd vannacht geschorst en wordt komende ochtend om 11 uur hervat. De eurolanden zouden verdergaandere afspraken en garanties willen dat de Grieken hun voorstellen ook nakomen. Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem sprak na afloop van een diepgaande discussie over de voorstellen, geloofwaardigheid en het vertrouwen. Volgens Dijsselbloem liggen er er nog grote problemen op tafel die voorlopig niet zijn opgelost. Bosnië heeft het incident waarbij de Servische premier met stenen werd bekogeld veroordeeld. De Bosnische president heeft zijn oprechte spijt uitgesproken. Volgens hem was de Servische premier in de geest van verzoening naar de herdenking in Potocari gekomen. Daar werd de massamoord in Srebrenica herdacht. Een steen raakte de Servische premier, waardoor zijn bril sneuvelde. De Bosnische president wil dat de daders worden opgespoord... en dat wordt onderzocht of de veiligheidsdiensten en de politie fouten hebben gemaakt. De nieuwe Botlekbrug bij Rotterdam gaat vanochtend in één richting open voor het verkeer. De 1200 meter lange brug is een van de grootste hefbruggen van Europa... en moet verkeersproblemen op de weg en op het water oplossen. Rijkswaterstaat hoopt dat lokaal verkeer voortaan voor de brug kiest... en de Botlektunnel mijdt. De nieuwe brug gaat minder vaak open om schepen door te laten. En voorlopig is de nieuwe brug ook alleen maar in richting Rotterdam open. De tweede rijbaan wordt eind dit jaar opgeleverd. Het spoor volgt in 2017. Daarna wordt de Oude Brug gesloopt. In Stijn hebben duikteams van de brandweer gisteravond vergeefs gezocht naar een drenkeling. Iemand zou in de binnenhaven overboord zijn geslagen. De politie wil alleen zeggen dat het om een jonger iemand gaat. De brandweer kreeg assistentie van Belgische collega's uit Maasmechelen. De politie gaat uit van een ongeluk en de zoektocht wordt bij daglicht hervat.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 想。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 siendo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 Kaylee, you are beautiful. bonjour mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle. En, en sincère, je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En excès.